maandag. En win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Thomas van Empelen. Your life. Dit zijn we met uurtje 5 van die 24 uur durende mixmarathon. Dit is Slam. En eh, klinkt mijn stem misschien een octaafje lager dan normaal? Het antwoord is eh, ja. <laughs> Gisteren namelijk Radio Ring Gala gehad. Maar jongens, we hebben hem gewonnen. De winnaar van de Marconi Hart voor Beste Zender is... Ah, Slim! <laughs> Hoe ze dat ook zegt. Ah, slim, Mooi man. Je bent erbij. Je hebt hem aanstaan. De beste radiozender van Nederland. Nu, Chami. Dit is Promises in de Mix Marathon. If the rain was coming, hey, will you break my Break this If the rain was coming, hey, will you break WhatsApp van Slam. Allemaal uh, voiceberichten met felicitaties naar Slam. We zijn de beste radiozender van Nederland, jongens. En natuurlijk had half Nederland ons al aanstaan. Op de vrijdag sowieso. Dit is eh, de Mix Marathon. Jack Wins. Gewoon nog een keertje. Last Without You. En daarvoor nog eh, Suria in the Weekend. Zometeen Bro House komt eraan. Eerst Dylan Francis, Will K, Can't Stop Me hier bij Slam. boom, boom. about house. From being inside out, what about what you really wanna? van Cheat Codes. Je hoorde altijd lekker Junior Jack en My Feeling. Naar de telefoon Dan hangt Rostal met Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Eh, eh, maak even iedereen jaloers. Ja, ik zit hier in eentje op kantoor en eh, ik heb hem verbonden met de speakers. En die heb ik echt op maximale volume gezet. Ja, maar dat is het dus, vaak. Uh, er veel mensen op dit moment aan het luisteren op werk. En er is toch altijd die ene collega die zegt, kan die niet even iets zachter? nee, bij mij is het andersom. Kan hij niet even wat harder? Nou, zet hem vooral lekker harder, want er komen tracks aan, jongen. Het is lekker. Lucas en Steve zometeen meteen. When I Wake Up. En Medusa zometeen meteen ook nog. mijn eerste eh, Piero Pirupa. Lekker, gozer. <laughs> Later! Hoi! Hoi! Dit is hem, die onvervalste mixmarathon van Slam. Dime que lo que pasa, vente pa mi casa, yo te pero sin nada. Dime que lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que pasa. Vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Ay, papi. Ay, papi. cooler again. Thought we were something, but now we are nothing. I did something wrong, but I don't know what. Just want you to want me, but you just wanna leave me at the tone. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone say. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when Why don't you pick up? I won't go. All the bills, all the feelings I can feel, let know. Slam. Het is de mixmarathon set van Cheat Codes. Chesto en Boot. Zo meteen nog eh, Chesto, Fastboy. All of My Life komt eraan. En de eerste track, die, eh, dat is in Engeland best wel een ding eh, geweest. En nog steeds ook wel. Niet op slim gedraaid helaas. Maar je hoort er nu wel. Becky Hill, Jason Status, Disconnected. In de mix van Cheat Codes hier bij Slam. I ain't gonna lie to you. Life's a fucking life and... To get me unwinding. I feel like I'm stuck in cycles every day. Come and get me out this loop. So just breathe Marathon. En je zou kunnen zeggen, bij ons is het altijd Goede Vrijdag. Altijd lekker namelijk al die mixen bij Slam. Altmap is dit een Give You. Zometeen, ja, we hebben natuurlijk wat te vieren, beste zender van Nederland, Laura van Dam. Hier een uur lang in de mix bij Slam. Zometeen ook nog in deze mix ook Shipwreck onderaan. Where Do I Belong. Maar eerst nog dus een stukje Odd Mobs bij Slam. Thank you. lekker zeggen. Where Do I Belong van Shipwreck en Disco Lines. Zometeen hier een uur lang in de mix. Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Zometeen. En ze staat het jaar echt overal. Miami, Hongkong, Amerika. Overal. Maar het komende uur in de Slam DJ Boots.